Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Weer uitgerukt voor een gezin dat was weggezakt in de modder. Het stel en hun dochter van tien kwamen tijdens het wandelen op een verregende akker vast te zitten in de modder. De moeder kon zichzelf bevrijden, maar de andere twee zakten dieper weg en konden geen kant op. Het meisje zat zelfs vastgezogen tot vlak onder haar oksels. Gealarmeerde brandweerlieden trokken de man en zijn dochter uit de modder. Het gezin is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De regering van Irak heeft de autoriteiten van het Koerdische Noorden gevraagd om de uitlevering van vicepresident Hashemi. Er wordt van verdacht dat hij betrokken was bij aanslagen op regeringsfunctionarissen en veiligheidstroepen. Dit zou zijn gebeurd in de jaren 2006 en 2007. Hashemi, een Soeniet, vertrok vorige maand naar het Koerdische deel van Irak. Dat was vlak voordat de Sjiïtische regering van premier al-Maliki de aanklacht tegen hem bekend maakte werd al eerder een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Hashemi, maar dat heeft niet geleid tot zijn arrestatie. De politieke crisis in Irak heeft geleid tot een reeks aanslagen op Sjiïten. Minister Rosenthal vindt het niet meer dan normaal dat de koninklijke familie vandaag aangepaste kleding droeg bij een bezoek aan een moskee in Abu Dhabi. Hij reageerde in de Verenigde Arabische Emiraten op kamervragen van de PVV over het gewaad en de hoofddoek die koningin Beatrix en prinses Maxima droegen. De PVV sprak van een wanvertoning en van een legitimering van de onderdrukking van vrouwen. Rosenthal wijst erop dat het dragen van een hoofddoek in een moskee bij de gewoontes hoort in de Emiraten, net zoals in andere gebedshuizen andere tradities gelden. Als je naar een kathedraal gaat, dan ga je als vrouw ook niet met korte mouwen, zegt Rosenthal. Het weer vannacht bewolkt met plaatselijk wat regen. Temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen.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 Oh, I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? can take you higher. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, cut a six-inch valley through the middle of my skull.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 En Asher Queen geeft op eh, zaterdag 21 januari, zondag 22 januari, geeft hij eh, optredens in Dordrecht. En eh, zaterdag begint het om 8 uur, zondag om 2 uur s middags. En voor verdere informatie kan je naar utopiaradio.com. En ehm, ja, prijzen natuurlijk wil je naar alle tweede concerten, want het zijn twee verschillende concerten, is het 35 euro. En in de voorverkoop 20 eh, euro. Goed, tot, tot zover het Asher Queen in Concert, A, Great Spirit, dat gaat het allemaal heten. Wij gaan door met eh, Wings of Comfort van Kerani, kerani.nl. Deze vrouw maakt hele mooie muziek. Veel luisterplezier. Sıcı sıkar to go van Al Groemer Khan en Emin Corrado van label New Earth Records tot ons gekomen via osho.nl. Ja, dan zijn we bij het laatste nummer gekomen van deze aflevering van Peaceful Radio 759 hier op ZFM Zandvoort. De playlist die kan je terugvinden op eh, de website van ZFM, zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma info. We gaan afsluiten met eh, This Moment van Morten Jort Bol van het label Phoenix Muziek.